Dat zegt minister Bussemaker van Cultuur. Het geld komt beschikbaar vanwege de begrotingsafspraken die zijn gemaakt tussen de regering en de oppositiepartijen. Bussemaker wil bekijken hoeveel geld een producent aan een film uitgeeft... en op basis daarvan wordt de hoogte van de subsidie bepaald. De Amerikaanse inlichtingendienst NSC heeft inderdaad 1,8 miljoen telefoongesprekken in Nederland onderschept. Dat erkent minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Hij schrijft dat er geen sprake is van afluisteren, maar dat er metadata zijn verzameld. Daarmee weten de Amerikanen wie met wie heeft gebeld, maar niets over de inhoud van de gesprekken. De Canadese politie heeft bewijs dat de burgemeester van Toronto drugs heeft gebruikt. De beelden werden eerder dit jaar aan journalisten te koop aangeboden, maar zijn daarna verdwenen. De politie zegt dat computerdeskundigen de gewiste beelden hebben teruggevonden. Daarop zou te zien zijn hoe burgemeester Ford crack rookt. Veel politici willen dat hij opstapt, maar Ford weigert. Op de grens tussen Mexico en Californië is een van de professioneelste drugstunnels van de afgelopen jaren ontdekt. De ondergrondse smokkelroute was uitgerust met elektriciteit, een ventilatiesysteem en rails. Hij liep van een industrieterrein in Tijuana naar de Amerikaanse stad San Diego. De douane heeft 8 ton marihuana en 150 kilo cocaïne in beslag genomen. Er zijn drie verdachten opgepakt. De naam van de provincie Noord-Brabant moet worden veranderd in Brabant. Dat wil de D66-fractie in de Provinciale Staten. Volgens de partij is Brabant, zonder Noord, een vertrouwde naam... die beter past bij de Brabantse identiteit. Het weer vanaf de kust opnieuw buien.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 And the world.